De zakenman, die ook wel bekend staat als de bedrijvendokter, kreeg 2,5 jaar cel onvoorwaardelijk. Het OM had 5,5 jaar celstraf geëist. Van der Nieuwenhuizen heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. De zakenman heeft volgens de rechtbank als eigenaar van de failliet gegaane RDM-werf... toenmalig directeur Willem Scholte van het gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam omgekocht. Ook heeft hij via zijn bedrijven 1,2 miljoen euro op een geheime Zwitserse rekening van Scholte gestort. Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF moeten binnen vijf dagen bekendmaken waar de nieuwe schaatsstempel van Nederland komt. Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald. De bonden hadden de beslissing in mei uitgesteld tot september. Maar volgens de rechter is dat uitstel niet voldoende onderbouwd. Daarom moet het besluit zo snel mogelijk genomen worden. Het kort geding was aangespannen door IJsdoom in Almere, dat samen met Tialf in Heerenveen in de race is om te worden aangewezen als locatie voor schaatstopsport. Een CDA-raadslid uit Echt Zusteren in Limburg is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur wegens mishandeling. Het slachtoffer liep een schedelfractuur op en moest geopereerd worden. Het OM eiste drie jaar celstraf, waarvan 16 maanden voorwaardelijk. Het raadslid van 24 was betrokken bij een vechtpartij in een studentencafé in Maastricht. De straf viel veel lager uit, omdat volgens de rechter geen sprake was van zware mishandeling en opzet. Of de man zijn zetel in de gemeenteraad van Echtzusteren opgeeft, is niet bekend. In China is opnieuw iemand geëlektrocuteerd terwijl hij zijn iPhone aan het opladen was. De man van 31 ligt in coma, meldt de Chinese krant Beijing Evening News. De krant heeft foto's van de iPhone 4 en de oplader online gezet. Daarop is te zien dat de man geen originele iPhone-oplader heeft gebruikt. Het is de tweede elektrocutie door een iPhone in China in een week tijd. Het weer, zonnig, alleen in het noordoosten en noorden wat bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden op de stranden en 25 tot 28 graden in het binnenland. Morgen eerst bewolkt, later in het oosten en zuiden zonnig. Dan wordt het 20 tot 25 graden.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 Iedere vrijdag tussen 3 en 5 de 40 grootste hits van Europa. 23e jaar alweer dat we dat doen hier op CFM. Aflevering 29 daarvan 19 juli 2013. In de lijst 20 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook twee platen natuurlijk vandaag niet gehaald hebben. De klankcarousel die zonnetans en eh, Demi Lovato Heart Attack die verdwijnen deze week snelste stijger is dan van John Newman. Love Me Again gaat 12 plaatsen omhoog. De snelste daler die is deze week van de Saturdays. What About Us, die zakt R12. En er zijn er nog een hele hoop platen die 10 plaatsen zakken. Maar de is dus de snelste daler met 12. Langs genoteerde was vorige week nog klankcarousel die zonnetans met 16 weken. Dat deden dus toen niet alleen, ook de Lumineers, Hoey en Justin Timberlake Mirror stonden toen 16 weken in de lijst. Die twee zijn dus nog steeds de genoteerde. Een weekje is er weer bijgekomen, ondertussen 17 weken in de lijst. Bridget Mendler, Ready or Not, staat er 14 in de lijst. Vorige week stond zij nog op 36, deze week zakt zij naar nummer 40. En op 39 vinden we dan één van die twee langs langsgenoteerden. De Lumineers met Ho Hey zakken in de 17e week wel twee plaatsen naar beneden.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 Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show killer I go from under she wetter than the surfer. I ate the pussy fast, I'm about to start burping. I burp burping, relick the bottom of the surface. I loaded my clip in and told her don't get nervous. I'm a bang bang shitty bang bang bang killer. Nipple tickle, lick a bar like a dribble. Put you in a pickle, nipple on my Or Why you tripping? I'm a crazy individual. N never do minimum drive-ins, Billy too. Damn bitch, talk much. I don't want interviews. Ha. I'm trying to get into you, then make you my enemy. Ha. Not playing, got the bitch mad. Me don't like flat screen ass and need the 3D. Bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt, bubble bubble bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt, bubble bubble bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a. Major Laser, Bruno Mars, 2 Chain, Tyga en Mystic. Ze komen allemaal bij elkaar voor de grote bellen. Geen enkel van deze sterren is trouwens te zien in de bijbehorende videoclip. Vrouwen die spelen daar de hoofdrol. dan gaat het wel om dames met een eh, goed gevuld achterwerk. Alles de single Bad. De eerste binnenkomen vinden we op nummer 37 en die is dus van Major Laser, Bruno Mars en 2 Chain, de butt. Butt is weer een eh, gestoord nummertje van Majors Laser Free the Universe. Ehm recenten, hmm, die noemen het inmiddels al de opvolger van eh, Sir Mix-a-Lot's legendarische hit Baby Got Back. Wat ook natuurlijk wel weer bekend stond als I Like Bit Big Butts. Dat is over Major Laser. Bruno Mars, Too Shane en The Bubble Butt. Nieuw binnen op nummer 37 in de lijst van Europa. 36, 10 plaatsen verlies in de 16e week voor Nicole Searching en haar Boomerang. En 35 drie plaatsen winst in de tweede week voor Gavin DeGraw.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 We're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, Take me home, I can't stand this place, cause there's too many hipsters, and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain, you're my helter skelter. Or how can I explain that you're the best? trying not to get stuck in my head, but I have read that. phones. They groom the coastline here. It's starting to disappear. And maybe in North Dakota. I think I love you, but don't even know ya.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 en staat ondertussen 17 weken in de lijst van Europa genoteerd. Hij zakte wel van 25 naar 34. En daarvoor Gavin DeGraw, The Best I Ever Had. En die plaat ging in de tweede week drie plaatsen omhoog. Rasmus Vader, dat is een eh, veelzijdig artiest uit Zweden. Hij is er onder andere pianist, DJ, remixer, eh, <laughs> computer, nee, componist... producer en oprichter. En ook nog eens eh, oprichter dus van het platenlabel Farplane Records... Rasmus is vooral actief in de elektronische dansgene. Maar eh, is wel een beetje aan het experimenteren met andere muziekstijlen. Maar een van zijn grote hits, dan kom je toch wel weer in de dans zien. En die plaat komt deze week binnen op 33 in de lijst van Europa. Samen met eh, Linus Norda. We laugh, we dance, we cry. been through. It's a wonder I look this damn good. I could probably make it out any situation that you try to put me into. If I swim with the piranhas, guaranteed that I'ma probably have a fish dinner. I met a young girl with a sexy shape, look like Jesse and We escapade where it's extra shade. She made me wanna give and I take like collection plates. Wow, all the awards, bras, cars, wall to wall was all a mirage. And I could lose it all tonight just to show the world I could do it twice. It's my life. If this is a dream. scholar, double the dollar. Yeah. I'm a jet setting brother, more hits than a white collar. Yeah. But I can't be boxed, flow tight like Bob Marley's locks. I can't be dropped. I'm at the peak and I can't be topped. I'm wilding out, I've lost the plot, I can't be stopped. Pull up in a gnarly Ferrari, buy me what? Opposite a calmly, I better get the party hot. I can't be blocked. Ten years plus running the game. You better just come in the game, but now I'm coming again to get the people going dumb and insane. A hundred thousand people going bonkers in the mud and the rain. Women on shoulders, tops off, shouting my name. I'm all in the brain. Why would I complain? I thought I was the boy in the corner, but I'm in a penthouse. Now your boy is a baller. I'm leaving dream, I'll open my eyes. I No, I'm alive. Jesse G, Big Sean en Dizzy Russell en Wild, de nummer 32 deze week in de lijst van Europa. We hebben we de eerste 10 gehad, gaan wij even achterom kijken. Dan vinden wij op nummer 40 vier plaatsen verlies in de 14e week Bridget Mandler, Ready or Not. Lumineers, hohe in de 17e week zakken zij van 37 naar 39. Carly Ray Jepsen, Tonight I'm Getting Over You. In de 16e week zak zij drie plaatsen. Major Laser, Bruno Mars, 2 Chain en de Butt Nieuw binnen op 37. 16 week, 26 vorige week, 36 deze week. Nicole Searchinger, Boomerang. Given the Girl, the best I ever had in de tweede week omhoog van 38 naar 35. En van 25 zakken naar 34. Ook een van de langs genoteerde 17 weken Justin Timberlake en Mirrors. Rasmus Faber, Linus Norda. We Laugh, We Dance, We Cry. Nieuw win op 33. Jesse G, Big John, Dizzy Wrestle en Wild in de tweede week omhoog van 34 naar 32. Martin Solveig, The Carers en Kyle Heenhouse staan ondertussen 13 weken in lijst. Vorige week nog op 21, deze week terug te vinden op 31. 10 plaatsen verlies voor hun dus. En Dizzy Russell, daar is hij weer. Deze keer met Robbie Williams. En de Going Crazy in de vierde week gaat Going Crazy omhoog van 33 naar 30.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 Ik ga het proberen. Bonnie McKay. En dat deze heel goed. American Girl staat ondertussen drie weken in de lijst van Europa. Gaat ook nog eens drie plaatsen omhoog, van 31 naar 28. En dat is het nummer van Mantle. Waiting All Night For You. Vorige week nog 29, nu terug te vinden op 27. It's Beginnen met de hit Barbara Streisand, de mannen van Daxas. dit is een tweede grote hit in Europa. It's You van Daxas, vorige week nog op nummer 30 deze week. Vijf plaatsen omhoog, ondertussen drie weken in de lijst genoteerd en ze staan dus op 25. 26, Macklemore, Ryan Lewis, Wade Dalton, Ken Haldas en daarvoor op 27 dus Rudimental, Waiting All Night. 24, een verdubbeling van de plek voor de Saturdays.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 In de derde week gaat hij 10 plaatsen omhoog. En vinden wij deze week op nummer 30 drie plaatsen winst in de vierde week. Dizzy Russell, Robbie Williams en Going Crazy. Nummer 29, 10 plaatsen verlies in de dertiende week voor Roy Tick, T.I. Pharrell en The Blurred Lines. Bonnie McKay, American Girl, staat drie weken in de lijst. Vorige week nog 31, deze week 28. En Rudimental en Ella Ayer. Waiting All Night. Zeven weken staan ze in de lijst weer twee plaatsen omhoog, van 29 naar 27. Vorige week nog 18, deze week 26. Macklemore, Ryan Rubens, Ray Dalton, Ken Dux Duxas, It's You in de derde week omhoog van 30 naar 25. De Saturdays, What About Us staan ondertussen 14 weken in de lijst. Verdubbelen hun plek, want vorige week nog 12, deze week 24. je Laura Palmer staat 8 weken in de lijst. Vorige week 28, deze week 23. En net op 22 dus Olly Meurs en Dear Darling in die derde week 10 plaatsen omhoog. Empire of the Sun en Alive. In de 12 week zakken zij van 20 naar 21. En voor Will I Am, uh, Justin Timberlake. Hashtag Dead Power is er wel weer een beetje winst. Want 9 weken geleden kwamen ze de lijst binnen. Vorige week stonden zij nog op 23. Eh, Deze week gaan ze omhoog naar nummer 20. stronger power. fresh, y'all. Work to be the best, y'all. Work good under pressure, y'all. Been through all that stress, y'all. Get, get this off my chest, y'all. Made it out in projects with this project that's progress, y'all. I did it for my mama. I told her when I was younger that I'ma be that number one. Yep, I'll be that number one. I take it higher and higher, higher and higher. I stay in fire, tire. Keep burning like that fire, fire. Whatever doesn't kill you only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like a battering, battering. I'm knocking, knocking.